Dikter Hark met het NOS Journaal. De rechtbank in Mastin vrijgesproken van babymoord. Ze werd verdacht van het doden van haar drie baby's die vorig jaar bij haar woning gevonden werden. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat baby's bij de geboorte leefden. Anita C. heeft tijdens haar proces volgehouden dat de drie kinderen dood ter wereld kwamen. Ze zei verder dat ze niet wist dat ze zwanger was. Ze hoefde baby's in de tuin en in een tuinhuis de OM had acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens deskundigen is de vrouw van 42 zwak begaafd en licht verminderd te rekeningsvatbaar. De Gaykrant heeft een meldpunt geopend voor homo's of lesbiennes die gepest worden. Het is volgens hoofdredacteur Henk Krol de hoogste tijd dat er een eind komt aan het getreiter in de wijken waar ze wonen. Aanleiding om een meldpunt op te richten is het bericht dat in Den Haag een homopaar moest verhuizen vanwege pesterijen. Na dat bericht kwamen bij de Gaykrant meer meldingen binnen over getreiter. Vorig jaar juni kwam een homostel uit Utrecht in het nieuws omdat ze na anderhalf jaar pesten besloten te verhuizen. Jeugdzorg Nederland vraagt de rechter minder vaak om in te grijpen, staat in het jaarverslag van de organisatie. Jarenlang was er een flinke stijging van het aantal kinderen dat via de kinderrechter onder toezicht of uit huis werden geplaatst. Vorig jaar steeg dat aantal nog maar met 1%, terwijl het aantal kinderen dat hulp kreeg met 4% toenam. In Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen van buitenlandse afkomst te weigeren. De school staat bekend als een zwarte school. Het bestuur wil dat uiteindelijk 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. Daarmee zou de Edese school een betere afspiegeling zijn van de wijk waarin hij staat. De onderwijsinspectie heeft inmiddels laten weten dat er wordt ingegrepen als de plannen doorgaan. De school in Ede ziet er daarom van af. Het weer op veel plaatsen zon. Het wordt 18 graden op de Wadden en het gaat of 23 in Limburg.